Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-leider NRC Handelsblad. Samson was in 2012 zo druk bezig om het kabinet Rutte 2 van de grond te krijgen... dat de fractie te weinig begeleiding kreeg... en daardoor heeft hij niet uit de fractie gehaald wat erin zat, zegt hij nu. Zijn inzet voor het kabinet heeft er volgens hem wel toe bijgedragen... dat Rutte 2 een succes werd. Samson wil opnieuw lijsttrekker worden. Na Prinsjesdag zal hij zich officieel kandidaat stellen. Maar mocht de partij iemand anders kiezen, dan kan die daarmee leven. Zimbabwanen hoeven niet te rekenen op een soort Arabische lente. Dat heeft president Mugabe gezegd nadat de politie hard had opgetreden tegen demonstranten. Het was het zwaarste geweld in Zimbabwe in bijna twintig jaar. Met traangas en waterkanonnen maakte de politie in de hoofdstad Harare een eind aan een betoging van de oppositie, hoewel de rechter het protest had toegestaan. Daarna werd het onrustig in heel Harare. President Mugabe zei op de staatstelevisie dat de betogers denken dat de Arabische lente overslaat naar Zimbabwe. Maar dat gaat volgens hem niet gebeuren. De 92-jarige president geeft Amerika de schuld van de onrust in zijn land. De discussie over de Burkini in Frankrijk is nog lang niet voorbij. Afgelopen middag verwierp de hoogste bestuursrechter het Burkini-verbod in Villeneuve-Loubet. Maar burgemeesters van enkele andere badplaatsen zeggen dat ze boetes blijven uitdelen aan vrouwen die een volledig bedekkend badpak dragen. Ook premier Valls verzet zich tegen de uitspraak van de rechter. Het Burkini-verbod heeft volgens hem niets te maken met aantasting van individuele vrijheden, maar met het afwijzen van een ouderwetse vorm van islam. Het weer, het blijft vannacht droog, minima tussen 14 en 19 graden.